Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Tientallen jongeren hebben volgedrongen bij een coronavaccinatie... door te zeggen dat ze een medische indicatie hebben, meldt de Volkskrant. In studentenkringen zouden WhatsApp-berichten rondgaan met instructies om aan een prik te komen. Volgens de krant controleert de GGD meestal niet of jongeren wel echt aan de beurt zijn. De GGD zegt dat het gaat om een ingecalculeerd risico. De Wit-Russische journalist Protasevich heeft voor het eerst in zijn arrestatiebezoek gehad van zijn advocaat. Die zei na afloop alleen dat hij vrolijk en positief was. Protasevich werd zondag met zijn vriendin aangehouden... nadat hun vlucht door Wit-Rusland was omgeleid naar Minsk. Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden... blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan gemiddeld... Vooral eieren en melk werden flink duurder. De prijzen van ongezond eten stegen minder hard... en snoep en ijs zijn juist goedkoper dan tien jaar geleden. In Suriname is de verzetzaak van oud-president Bouterse uitgesteld. In het land zijn voorlopig geen rechtszaken vanwege het hoog aantal coronagevallen. Bouterse staat terecht voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Komende maandag zou er weer een zitting zijn, maar die is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Voetballer Neymar is vorig jaar zijn sponsordeal met Nike kwijtgeraakt... omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek naar aanranding. Dat zegt het bedrijf na een bericht in de Wall Street Journal. Tot nu toe was niet bekend waarom Neymar en Nike, Nike uit elkaar gingen. Bij het onderzoek is geen bewijs gevonden van aanranding. De Syrische president Assad kan beginnen aan zijn vierde termijn. Bij de presidentsverkiezingen kreeg hij volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen. Door de oppositie en het Westen wordt de verkiezingsuitslag in Syrië niet serieus genomen. Het weer. Eerst nog wat mist, daarna zonnige periode. Het blijft droog en het wordt vandaag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden alweer korter, maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden... blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan die van ongezond eten... en snoep en ijs zijn zelfs goedkoper dan 10 jaar geleden. De gemeente Rotterdam wil notoren lawaaimakers in het verkeer beboeten. Het plan is om dat te doen met nieuwe flitspalen... waarin naast een camera ook een microfoon zit... Op Bonaire mogen restaurants, cafés en bioscopen weer open. In maart was er nog een grote uitbraak op het eiland... maar inmiddels zijn de coronacijfers gedaald. Ook zijn steeds meer mensen ingeënt. Het weer, eerst nog wat mist, daarna zonnige periode. Het blijft droog en het wordt vandaag een graad of 18. niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier bij mij Want ik zal er voor jou zijn Het is al even geleden Dat ik een rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje en je moet niet vergeten dat ik met je loop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. leven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, kan jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er cambiare ZFM. For the misfit kids and the total MKTO, for you.